Annette Schut met het NOS Journaal. In Turkije is een man om het leven gekomen bij een ongeluk met een kabelbaan. Minstens zeven anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Turkse badplaats Antalya. Het vond plaats nadat een van de palen die de kabelbaan dragen was omgevallen. Vervolgens botste een cabine tegen die paal, waarna de inzittenden eruit vielen. De kabelbaan werd kort na het ongeluk stilgezet. In de meeste andere cabines zitten nog steeds mensen... Hoe de dragende paal kon omvallen is nog niet bekend. Ook de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines stopt tijdelijk met vluchten naar Teheran. Daarvoor is gekozen vanwege zorgen over de veiligheid van personeel en passagiers. In ieder geval tot 18 april worden vluchten geschrapt. Austrian Airlines was de laatste West-Europese maatschappij die nog naar Iran vloog. In het Friese dorp Surhuisterveen is een toespraak van de Israëlische spreker Hananja Naftali verstoord. Volgens Omroep Friesland zaten vier leden van de actiegroep Friesland voor Palestine in de zaal. Zij riepen pro-Palestijnse opmerkingen. Daarna werden ze door de beveiliging uit de zaal gezet. Niemand werd aangehouden. Naftali werkt in het mediateam van de Israëlische premier Netanyahu... en was in Surhuisterveen op uitnodiging van de organisatie Christenen voor Israël. Een van de bekendste Italiaanse modeontwerpers, Roberto Cavalli, is overleden, melden Italiaanse media. Cavalli presenteerde zijn eerste collectie begin jaren 70 in Parijs. Zijn modehuis is onder meer bekend van de exotische prins... leren kleding met vormen erop en jeans met slijtplekken. In Saint-Tropez opende Cavalli een winkel. Brigitte Bardot en Mick Jagger kochten daar een spijkerbroek. Het weer, het klaart op en het is een graad of 11. De dag begint vrij zonnig met sluierwolken.